Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Sudan, in Afrika, wordt zwaar gevochten tussen het leger en een andere militaire groep. Zeker 56 burgers kwamen om, honderden raakten gewond. Mensen wordt aangeraden niet de deur uit te gaan. Correspondent Alice van Gelder belde met wat mensen thuis. Ik sprak een, een vrouw die zegt, ja, we zitten in het midden van het huis met de hele familie... want onze ramen trillen gewoon constant. En ze zegt, ja, eigenlijk is het bijna niet opgehouden sinds gisterochtend. Vannacht een kleine pauze en soms kleine pauzes. Maar eh, ja, het is bijna constant. Hoeveel Nederlanders er precies in Sudan zijn is onbekend. De ambassade heeft contact met zo'n 50 Nederlanders daar. Zij zijn veilig. Op het EK Turnen in Turkije heeft Sanne Wevers voor de tweede keer in haar carrière goud veroverd op de balk. Wevers kwam na de Olympische Spelen van 2021 niet meer in actie voor Nederland. Ze stapte een tijdje geleden uit de ploeg omdat ze de sfeer in de sportwereld niet meer fijn vond. Dit EK was haar internationale comeback. In Deventer zijn gisteravond vier mensen gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's. Twee van hen, een man van 30 en een vrouw van 28, raakten zwaar gewond. Zij zaten samen in een auto. De twee inzittenden van de andere auto hadden lichte verwondingen, maar zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. En spannende tijden bij het Drukkerijmuseum in Meppel in Drenthe. Het museum zit financieel in de knel door de hoge energiekosten... en moet, als het zo doorgaat, op 1 juni de deuren sluiten. De gemeente wil geen subsidie geven... en dat vinden de vrijwilligers van het museum ongelooflijk. Ik vind het echt heel erg dat de gemeente Meppel hier regelmatig voorbij lopen... en niet eventjes een blik naar links werpen of een keertje er binnenkomen... om te vragen van, hoe gaat het nou met jullie? De Schouwburg die krijgt 23 miljoen en de rest niks. Dat vind ik jammer. De gemeente wilde niet reageren. Krijg je nog het weer? Bewolkt met af en toe een zonnetje. Temperatuur maximaal 14 graden. Morgen een mix van wolken en zon met af en toe een bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem.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 Ik en het team, is dus een miljoenenbedrijf. Baby zit binnen de scene. Wie werkt het hard, wie heeft die shit af verdiend? Wie brengt de shit overseas, Champions League. Wie doet de shit als Akeem? Yeah, better ain't leg like me. Yeah, shawty zoek een leg like me. Let's go. Die mannen betalen de fee. Heb een digital dashboard. Mannen die trappen de lease, terwijl die lampen gespaard wordt. Die de onderstempels in mijn passport. Toch hang mij op zonder passport.